Straks van 2 tot 4 kun je luisteren naar Rogier van Diesveld met zijn programma Donderslag van 4 tot 6 hoor je het middagprogramma Afternoons. Van 6 tot 8 is Rasta Barry weer te horen met zijn programma Dreadlock. Daarna van 8 tot 10 kun je gaan luisteren naar Indie 501, het programma van Rob de Greel. Van 10 tot middernacht is GW Stijl in studio het koepoortje met zijn geluid uit de bunker. Blijf lekker luisteren tot middernacht, want dit is de Radio 501 Daarvoor onder donderdag. debts and bills. Since I've been mistreated, it's hard to keep the faith. Why should I keep on hoping if nothing good will stay? But you're not worth the crying, mama. Everything you said was fake. I'm happy that I found out I will struggle through the pain. Destination down train. Since my baby left me, I find nothing else to do. Try to keep myself together, cigarettes and booze. Why did you never tell me if you already knew? It's time to start all over, it's time to get it through. My dreams are bigger than you. matches smoke my mind. I will get through this night. If love is just a lie, I will not give in. No, I will not give in. Cause baby, you can't break me. You're not even getting close. I've seen a lot of traitors. You're just one of those. keep myself together. Cigarettes and bills. Cigarettes and. De Donderdisk. Dit is de Donderdisk van Radio 501. Daverende Donderdag. Het is weer tijd om de donderdisc van 1 december bekend te maken. De donderdisc is vandaag tot middernacht roadtripping van Coco Jones. Daverende Donderdag op Radio 501. their rights. A car pulls up beside us as the red light turns to green. He's revving up his engine, Lord, it sounds like a mean machine. But I took him by surprise with my good old Chevrolet.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 girl. Oh, Making love by Jones. Yes, you are, Making love Jones. Making love Jones. Let me tell you something. The first thing that you gave me, <laughs> let me tell you what it was. I got a deal I can't refuse, no. Feel down. not a dollar's worth of blues. You too cold, girl. I ain't got to worry about no lonely nights, no. Even when you're not at home, no, I don't, baby. Listen to this. Cause the love that we have going, baby, <laughs> would you believe it?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 Your number one station. 501. There's nothing hotter. Your number one station. Hi, this is Matt from Down Under. You're listening to my favourite um, radio station, Radio 501. I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around.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 Geef daarom van 28 november tot en met 3 december aan de Nationale Oogcollecte donderdag op Radio 501. De Radio 501 daverende donderdag. Van 1 uur tot middernacht Radio 501. Ja, ik sta hier met juf Karin bij kinderdagverblijf Het Zonnetje en hiernaast is brand uitgebroken. Eh, juf Karin, u bent verantwoordelijk voor 25 baby's en peuters bij dit kinderdagverblijf. Maar hoe denkt u deze kleintjes veilig naar buiten te krijgen? Help mensen die niet zelf kunnen vluchten. www.ontruimenmoetjeoefenen.nl Dit was een bericht van de brandweer.